Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Kroongetuige Nabil B. van het grote liquidatieproces dat deze zomer begon... heeft zijn contract met justitie over bescherming opgezegd. Dat schrijft de Telegraaf. Volgens de krant vindt B. dat justitie hem en zijn familie onvoldoende beveiligt. Nabil B. zou overgeplaatst worden naar een gewone gevangenis... terwijl hij nu vastzit in een zwaar beveiligd gevangeniscomplex in Vught. Wat de gevolgen zijn voor het proces is nog onduidelijk. Op de Bahama's is het dodental door orkaan Dorian opgelopen naar 50. De meeste doden werden aangetroffen op het zwaar verwoeste eiland Great Abaco. Reddingswerkers gaan ervan uit dat vooral in de stad Marsh Harbor... nog meer lichamen tussen het puin gevonden zullen worden. Volgens de VN is 90 van de stad vernield door het orkaangeweld. Drinkwaterbedrijven waarschuwen dat de Maas langzaamaan te onzeker wordt als bron voor drinkwater. De bedrijven zeggen in trouw dat er daardoor een tekort voor 4 miljoen Nederlanders dreigt. De problemen worden veroorzaakt door perioden van droogte. Daardoor daalt de hoeveelheid water die door de Maas stroomt. De Italiaanse premier Conte heeft de steun gekregen van een meerderheid van de Senaat. Gisteren stemde de Kamer van Afgevaardigden al in met de nieuwe regeringscoalitie van de linkspopulistische Vijfsterrenbeweging en de sociaal-democratische PD. De vroegere politieke aardsvijanden werken nu samen om nieuwe verkiezingen te voorkomen. Journalisten en hulpverleners hebben binnenkort toestemming nodig... van het ministerie van Justitie en Veiligheid... om te kunnen werken in een terreurgebied. Zonder toestemming is dat strafbaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Grapperhaus. De omstreden maatregel moet het makkelijker maken om Syriëgangers langer vast te houden. Journalistenorganisaties hebben principiële bezwaren. Het weer, de temperatuur ligt tussen de 6 en 11 graden. De wind draait naar het zuidwesten en gaat geleidelijk toenemen. Later vandaag neemt ook de bewolking toe en dan gaat het regenen. Het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Hallo, ik ben Sander Hoogendoorn, radio-dj en ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. Plastic soep begint op je eigen stoep. Daarom maken we op World Cleanup Day op 21 september Nederland een stukje schoner. Ik ben erbij. Jij toch ook? Ga naar worldcleanupday.nl en meld je aan.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 slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. free.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 need to ask, he's a smooth operator. my neck again.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 And. zfmzandvoort.nl million miles away. But we made it, baby. Facing the bad times with a smile. Here we are, and growing blood Is it here? No, it don't come here no more. Well, I tell you what, I saw him. He was sitting behind us down. 20 uur per dag. 就。